De schepen worden naar de haven van Gorkum begeleid. In het Servische deel van Bosnië loopt de spanning op... nadat de politie er een protestleider heeft opgepakt. De man werd dinsdag in Banja Luka, de hoofdstad van de Servische Republiek in Bosnië... opgepakt en vastgezet. Volgens de politie was hij niet komen opdagen voor een verhoor. Hij wordt verdacht van verstoring van de openbare orde. De protestleider is de vader van een 21-jarige man die in maart om het leven kwam. Volgens de autoriteiten heeft hij zelfmoord gepleegd. Volgens zijn vader is hij vermoord door de Servische Veiligheidsdienst. Hij wil met zijn protestbeweging opheldering over de omstandigheden van de dood van zijn zoon. De burgemeester van Stichtse Vecht is overleden. Mark Witteman was al lange tijd ziek. Hij had longkanker en legde afgelopen zomer al zijn taken neer... nadat hij een waarnemend burgemeester had ingewerkt. Witteman was sinds begin 2015 voor de PvdA burgemeester van Stichtstevecht. Een gemeente die in 2011 ontstond door samenvoeging van Breukelen, Loenen en Maarsen. Mark Witteman was 57 jaar. En dit jaar zijn tijdens kerst opnieuw meer supermarkten open dan vorig jaar. Vandaag op eerste kerstdag was ongeveer een kwart open. Morgen op tweede kerstdag zijn het er nog meer. Dan is zo'n 80% van de supermarkten gewoon open.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 mistletoe, baby, let me blow. It's Christmas, the best time of the year. It's Christmas, the best time of the year. It used to be a cold and dark December. I didn't really know just where to go.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 Met ZFM. ritme van de kerst. op internet. www.zfmzandvoort.nl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 下。 fireside's blazing bright.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 stuur jullie allemaal fijne dagen.